Kees Groot met het NOS-journaal. In Syrië strijdende partijen twee weken lang de wapens moeten laten rusten. Het staakt het vuur is vooral bedoeld om voedsel, water en hulpgoederen naar plaatsen te brengen... die vanwege alle gevechten nauwelijks of niet meer bereikbaar zijn. Ook moet er een vredesproces op gang worden gebracht. Veel betrokkenen betwijfelen of het bestand levensvatbaar is. De wapens zullen sowieso niet helemaal zwijgen... De strijd tegen IS, Al-Nusra en andere groepen die door de VN als terreurorganisaties worden gezien gaat wel door. Het dodental van de terreuraanval op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen tot zeker 14. Er gingen twee zware autobommen af. Zeker 25 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Onder het puin kunnen nog slachtoffers liggen en zeker 20 mensen zijn gewond geraakt. Het hotel in Mogadishu gold als zeer veilig. De islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanval. In Amerika heeft een tiener levenslang gekregen. Een jury achterbewezen dat hij zijn wiskundelerares heeft verkracht en vermoord. Hij was 14 en zat in de eerste toen hij dat deed. Hij is nu 17. Volgens de aanklager is hij narcistisch en manipulatief. Het is niet duidelijk waarom hij zijn lerares vermoorde. Volgens een advocaat heeft hij zware psychische problemen. Drie broers uit de Pakistaanse gemeenschap in de Noord-Engelse stad Rotherham zijn veroordeeld voor verkrachting en seksueel misbruik van tienermeisjes. Ze kregen celstraffen van 19 tot 35 jaar. De drie broers behoren tot een groep van 300 verdachten die in verband worden gebracht met een grote misbruikzaak in Rotherham. Tussen 1977 en 2013 werden zo'n 1400 kinderen misbruikt. Bijna alle daders komen uit de Pakistaanse gemeenschap. Het weer, vannacht ligt de vorst, morgen is het droog en zijn er perioden met zon en wordt het 5 graden. Ook zondag is het droog met regelmatig zon, maar de stevige noordoostenwind maakt het dit weekend voor het gevoel koud.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 It's still early out in Cali, baby. Don't you wanna rally again? catching my second wind. and I ook op internet. www.zfmzandvoort.nl but I don't mind. this song. So. good. me? Let's do something. I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow.